Drie uur, Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Dierenpark Emmen zegt dat er een oplossing in zicht is... voor de ruzie tussen twee groepen olifanten in het park. De vier lastigste olifanten verhuizen naar een dierentuin in Osnabrück in Duitsland... schrijft de Telegraaf. De problemen begonnen vorige zomer na de dood van de leidster van de groep en haar baby. Er ontstonden twee kampen. Er werd volgens een woordvoerder luid getrompetterd en in staarten gebeten. De vier lastigste olifanten krijgen een eigen verblijf in Duitsland. Na ruim 120 jaar stopt de Koninklijke Tichelaar met het maken van makkemer aardewerk. Volgens de directeur is er bijna geen vraag meer naar de versierde schalen, borden en vazen. Het komt volgens hem door het lopende bandwerk van winkelketens. Tichelaar gaat zich nu richten op grote projecten van architecten. Door het afstoten van sieraardewerk en het sluiten van de winkel in Makkum verdwijnen er vijf banen. De voorraad van de winkel gaat in mei in de uitverkoop... en daarna verhuist de fabriek naar een locatie net buiten Makkum. Sony heeft tijdens een grote presentatie in New York de nieuwe PlayStation onthuld. De PlayStation 4 heeft volgens de maker veel nieuwe mogelijkheden... en is een stuk sneller dan zijn voorganger uit 2006. Gebruikers kunnen hun games voortaan vanaf het internet streamen. Daardoor zijn er geen schijfjes meer nodig om een spel te spelen. Het is nog niet bekend wanneer de PlayStation 4 in de winkels ligt. In de achtste finales van de Champions League heeft AC Milan een verrassende thuiszege geboekt op FC Barcelona. Het werd 2-0 door doelpunten van Boateng en Muntari. Galatasaray tegen Schalke 04 eindigde in gelijkspel. Het werd 1-1. Het weer, in het noorden en oosten kans op wat sneeuw. Het is een paar graden onder nul. Overdag geregeld zon en een kleine kans op lichte sneeuw.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 Viva la vida and all his friends. Daar is dit fraais op te vinden. Een beetje een lugubere titel. Angstaanjagend Cemeteries of London. Dat is de titel daarvan. Maar wel een heel mooi nummer geworden. Met de zang uiteraard van eh, Chris Martin. Coldplay, een paar jaar geleden nog eh, de hoofdact op eh, Pinkpop. Maar dit jaar dus niet, want er zijn andere bands die daarvoor in aanmerking komen. Kings of Leon bijvoorbeeld, Green Day. En we hebben het allemaal van uh, Jan Smeets de afgelopen dag kunnen horen. En de Killers, dat zijn de hoofdacts dit jaar op Pinkpop. Maar goed, we gaan even los van Pinkpop. We gaan even kijken wat er vanavond allemaal gebeurde op de bühne. Maar voordat ik daar weer aan toe kom Even nog vertellen wat we dit uur gaan doen. We gaan eh, stilstaan bij een aantal uh, sterfgevallen. Afgelopen week overleed bijvoorbeeld George Francis Shadow Morton... een hele belangrijke producer in de jaren 60. En ik sta ook even stil bij eh, de overledens van Tony Sheridan en Kevin Ayers. En deze band die is in Nederland. Bellowhead. Vanavond in Groningen. Dat we zeggen afgelopen avond in Groningen. vanavond kan je ze gaan zien in Amsterdam. Bellowhead Heroes met Dockside Rand. afgelopen avond dus in eh, Groningen, waar zij optraden. Deze bands komen uit Groot-Brittannië. Folkmuziek, dat is, eh, ja, dat heb je kunnen horen, dat is wat eh, ze brengen. Dogside Rant in combinatie met Sailing on the Tide. Die twee composities werden in elkaar verweven. En in deze combinatie is het terug te vinden op Broadside. Dat is het meest recente album van Bellowhead dat vorig jaar verscheen. Vanavond is een optreden in Amsterdam voor dit elfkoppige gezelschap. Ja, je krijgt wel waar voor je geld als je daar naartoe gaat. En vrijdagavond dan is het gezelschap nog een keer te zien in Nijmegen. Bellowhead dus, waarmee we helemaal in de volksfeer zitten. De Mary Pluff Boys uit Ierland. I rode down to Galway town to seek for recreation. On the 17th of August, reminding elevation. There were multitudes assembled with their tickets at the station. Me eyes began to dazzle, and I'm going to see the races with me whack, follow the dude, follow the dilly idle there were passengers from Limerick and travellers from Nina, and ladies down from Dublin and men from Tipperary. There were gamblers up from Kerry and all quarters of the nation in high anticipation going to view the Galway races. new act, fall the do, fall the diddly idle. There were multitudes from Aran and members from New Keyshore, the boys of Connemara and the Clare and married maidens. who were people from Cork City who were loyal, true and faithful, brought home the Fenian prisoners and they die in foreign nation. With a new whack, follow do, follow diddly it's there you'll see confectioners with sugar sticks and dainties, the lozenges and oranges, the lemonade and raisins, the gingerbread and spices to accommodate the ladies, and a big proving for crumpets to be picking while you're able. Will be whack, fall do, fall a dilly idly. It's there you'll see the gamblers, the thimbles and the garters, the sporting wheel of fortune with the four and twenty quarters. There were others without scruple, pelting wattles at poor Maggie. And her father well contented, and he looking at his daughter with a whack, All the do, fall the dilly idly. It's there you'll see the pipers and the fiddlers competing, the nimble-footed dancers, and they tripping on the daisies. There were others crying cigars and lights and bills of all the races the colours of the jockeys and the prize and horses age is winning me whack. Follow the doodle, follow the diddly idly. It's there you'll see the jockeys and they mounted out most stately. The pink, the blue, the orange and green, the emblem of our nation. When the bell was come for start and all the horses seemed impatient. I thought they never stood on ground, their speed was so amazing. With me whack, follow the doodle, follow the diddly idly. There were half a million people there of all denominations the Catholic, the Protestant, the Jew, and Presbyterian. There was yet no animosity, no matter what persuasion. Was sporting hospitality, inducing fresh acquaintance. Illy-wack, all the do, all the dilly, idle, all the whack, all the do. scatters and the seabird sings. So why should we fear what travel brings? What were we hoping to get out of this? Some kind of moment Terry Bliss. I waited for something, and something died. So I waited for nothing, and nothing arrived. It's our dearest ally, it's our closest friend our darkest blackout. It's our final end. My dear sweet nothing, let's start anew. From here on in, it's just me and you. I waited for some died. So I waited for nothing, and nothing arrived. Well, I guess it's over. I guess it's begun. It's a loser's table, but we've already won. It's a funny battle. It's a constant game. I guess I was busy when nothing came. I guess I was busy. guess I was busy. Ooh, I was busy. Mm -mm. Busy. Ik is uit eh, Ierland. Je hoorde allereerst de Mary Pluff Boys met Galway Races. Een echte Ierse band. Vooral bekend in eigen land. En daarna een band die uh, wereldfaam dreigt te krijgen onderhand. Ze zullen nog niet op... Eh, een rockwerter of op een Pingpop staan. Maar je kan ze wel over een paar weken tegenkomen op een nieuw festival. De Where the Wild Things Are Festival wordt gehouden in Zeewolde. 8 maart zullen ze daar optreden. Deze Villagers. Kaarten zijn inmiddels voor dat festival al uitverkocht. Maar de Villagers zijn 9 eh, maart ook nog te bekijken in Utrecht, in Tivoli. Daar zullen ze dan optreden. Nog een plaat uit Ierland, of liever zelf een man uit Ierland. Heeft net een nieuw album uitgebracht, of net, is net is ook een rekbaar begrip. Een paar maanden geleden alweer. Van Morrison. In de jaren 60 te worden met zijn groep Them. Gloria, wie kent dat nog? <laughs> En Here Comes the Night. Zijn nieuwe album heet Born to Sing No Plan B. En is dit fraais. Mystic of the East. Mystic from the streets with no brief mistake of the East. I was deep in the heart of down, deep in the heart of down. profound. fluitje kregen toch weer een Iers tintje. Niet zo verwonderlijk, want de band komt ook uit dat land, Ierland. De Cranberries hoorde je met de stem van Dolores O'Riordan. En het nummer dat je hoorde, dat heette Cordell. De Cranberries maakten dat in 1996 voor hun eh, album The To The Faithful Departed. Een album dat was opgedragen aan Danny Cordell. En de vader van zangeres Dolores O'Riordan. Die waren namelijk in 1996 overleden. En dit nummer Cordell is dan helemaal opgedragen aan die Danny Cordell. Daar werd over gezongen. De man die heeft uiteindelijk ook ervoor gezorgd... dat de eh, Cranberries in het verleden een contract kregen bij platenmaatschappij Island. De sterfgevallen van de afgelopen week. Vorige week toen werd bekend dat in de Verenigde Staten is overleden George Francis Shadow Morton. De grote onbekende, zullen we maar zeggen. De man heeft eh, een aantal hele belangrijke wereldhits gecomponeerd en geproduceerd. Zoals bijvoorbeeld deze. Remember, we're the spirit team. zo. Zeegeluiden, strandgeluiden. Je hoorde Remember Walking in the Sand. Een opname van de Shangri-La's uit de jaren 60. Geproduceerd en gecomponeerd door George Francis Shadow Morton. De man die vorige week donderdag overleed op 72-jarige leeftijd. Na deze producties en ook een aantal andere producties uit de jaren 60... toen uh, verdween hij uit het beeld van de popmuziek. en eh, <laughs> en hij ging eh, problemen krijgen. Hij eh, werd alcoholist, is uiteindelijk eh, daar weer enigszins uit te boven gekomen. En ging weer verder in de platenindustrie. Kreeg ook nog een toestand met een platenmaatschappij, een rechtenkwestie... die hij heeft moeten uitvachten met Polygram, de platenmaatschappij... Maar uiteindelijk is hij dan eh, overleden op 72-jarige leeftijd. Afgelopen donderdag was dat. Hij heeft nog eh, andere platen geproduceerd in de jaren 60. Eh, had je die schengula's die er enigszins soul getint waren. Dit wat ik je nu laat horen... En ook de volgende platen, dat zijn er echte rockplaten uit de jaren 60. De nummer dat je gaat horen, dat komt echt uit het Motown-repertoire. Holland Dojo en Holland die componeerden destijds. De Supremes hadden er een grote hit mee. En Vanilla Fudge ging ermee aan de haal. In een rockversie met You Keep Me Hanging On. nothing I can do about it. maar hij produceerde het wel Vanilla Fudge, You Keep Me Hanging On, een Amerikaanse rockband... onder leiding van eh, zanger en organist Mark Stein... die deze ene hit hebben gehad. Ze hebben nog eens een keer eh, Alan Rigby ook gecoverd... wat in de nasleep van dit succes nog eh, enigszins over de toonbanken ging... maar daarna was het uit met het succes voor Vanilla Fudge... een band die ook een one-hit wonder is... en ook geproduceerd werd door Shadow Morton, is Iron Butterfly. Ik laat je de korte versie horen. Know that. originele albumversie, de originele LP-versie... die duurt maar liefst 17 eh, minuten en 5 seconden op de kop af. Maar ik liet je de single-versie horen. Inagada Davida van Iron Butterfly, geproduceerd door Shadow Morton... die afgelopen donderdag op 72-jarige eh, leeftijd... na een eh, langdurig ziekbed is overleden. En daarvoor hoorde je nog twee andere producties van hem... van Vanilla Fudge, You Keep Me Hanging On... en Remember Walking in the Sand van de Shangri-La's. zaterdag in een ziekenhuis in Hamburg overleden. Tony Sheridan. Tony Sheridan die ehm, betrokken is bij de oprichting van de Beatles. Jawel. Hij heeft ook eh, ervoor gezorgd dat eh, Ringo Starr bij de groep kwam. En dat uh, eh, Best Best uitgegooid moest worden. En verder heeft hij ervoor gezorgd dat... Paul McCartney en John Lennon wat gitaartechnieken van hem kregen. Waardoor ze dus eh, uiteindelijk behoorlijk groot zijn geworden. De Beatles, die eh, onder andere namen opereerden in het begin van die jaren 60... toen ze samenwerkten met eh, Tony Sheridan. Onder andere de namen als The Beach Brothers werden bedacht... de Beat Boys, ook zo'n naam. <laughs> Maar goed, uiteindelijk is het dan de Beatles geworden. Tony Sheridan, die dus eh, is overleden op uh, eh, 72-jarige leeftijd. Hij was al uh, geruime tijd ziek. En je hoorde van hem samen met de Beatles als begeleidingsband... het nummer Cry for a Shadow. Ik laat je nog een nummer horen in die combinatie. Goodbye Joe, we gotta go down the bayou. We gotta go home. Mardi Gras, sweet as one, me oh my oh. Son of a gun, gonna have a little fun on a bio. Now here we go, rolling halls and the place is buzzing. The big folks come, see the fun. dan begeleider door de Beatles. En je hoorde het al, bekende, het al onbekende Jamba Alaya. Tony Sheridan is op 72-jarige leeftijd overleden... in een ziekenhuis in Hamburg afgelopen zaterdag. Een grote bekende naam in Spanje, maar daarbuiten nauwelijks bekend. Terwijl ze prachtige muziek maakt. 76 jaar oud is geworden, overleden ook afgelopen zaterdag. Ik heb het over Marifede Triana. siento, perdóname madre, no la quiero ya. Palabras de negra historia, palabras de desengaño que vuelven a su memoria al cabo de tantos años. La loba, ese es mi nombre, no te calles, ¿qué más da? 76 jaar oud is ze geworden. Je hoorde haar stem nog een keer voorbij komen. Marife de Triana, Spaanse zangeres die eh, gespecialiseerd was in de folkmuziek... die voortkomt uit de streek Andalusia En daar is ze ook overleden op 76-jarige leeftijd afgelopen weekend. Marife de Triana. Je hoorde trouwens het nummer eh, La Loba en dat staat voor de wolvin. Helemaal bizar was het verhaal dat ik eh, afgelopen eh, week hoorde over Mindy McCready. Ik moet je eerlijk zeggen, ik had eh, nog nooit eerder van haar gehoord. Maar dat is dan ook een zangeres die binnen de eigen landgrenzen behoorlijk populair is. En ongetwijfeld ook binnen de grenzen van Nederland... daar waar het gaat om de aanhangers van het country- en western repertoire. Mindy McGregor country en western zanger. Zij ehm, is afgelopen zondag op 37-jarige leeftijd overleden. Heeft zelfmoord gepleegd met eh, de hulp van een eh, wapen. Maar haar leven is ook niet over rozen gegaan. Ze eh, nam sinds 1995 vijf studioplaten op tot 2002. Maar daarna ging het niet zo best met haar carrière. Het ging allemaal wat moeizaam en doordat die carrière wat moeizaam ging... zocht ze haar toevlucht in de drank en de drugs. Ach, we hebben dat eerder gezien. Daarnaast eh, had ze ook nog een eh, voorkeur voor verkeerde mannen... die haar het ziekenhuis insloegen. Ja, het zal wel gebeuren. Maar goed, dat uh, maakte in ieder geval eh, voor haar niet zoveel uit. In 2010 toen maakte ze haar laatste cd onder de titel I'm Still Here. Ze was getrouwd met eh, David Wilson, muziekproducer... en die had een paar weken geleden al zelfmoord gepleegd. En nu heeft Mindy McGregor afgelopen zondag op 37-jarige leeftijd... de hand aan haarzelf gelegd. Crackers is al eindelijk haar rust gevonden hebben. For a Good Time Call, dat is wat je van haar hoorde. 37 jaar oud geworden en afgelopen zondag eh, heeft ze de hand aan zichzelf gelegd. Je hoorde van haar het nummer For a Good Time Call, Mindy McCready. En dan werd afgelopen dag bekend dat Kevin Ayers is overleden. Dat eh, gebeurde maandag. Hij is in zijn slaap overleden in eh, zijn huis in Frankrijk. Kevin Ayers is vooral bekend geworden als eh, lid van de band The Soft Machine... met onder andere Robert Wyatt erin. En in 1973 toen bracht hij ook een uh, singeltje uit... wat op de radio destijds vrij veel gedraaid is. sunshine. was het liedje, je hoorde and Moon van Kevin Ayers... die in de jaren 60 vooral bekend werd door zijn medewerking aan de softmachine. In 1973 bracht hij een uh, voor zijn doen wat eh, lichtvoetig eh, melodietje uit op een single. En dat werd destijds eh, behoorlijk veel gedraaid op de Nederlandse radio, kan ik me herinneren. Met name bij de Vara Dinsdag op Hilversum 3, om als iets op te noemen. Kevin Ayers, hij is 68 jaar geworden en afgelopen maandag in zijn slaap overleden. Dan was er ook nog dat hele trieste verhaal van Goldie Harvey uit Nigeria. De zangeres is 31 jaar geworden. Was na de uitreiking van de Grammy Awards geweest in de Verenigde Staten. En bij terugkeer had ze last van een eh, knallende koppijn. Is daarom naar het ziekenhuis toegegaan waar eh, hersenbloeding is geconstateerd... waaraan ze is overleden. Collie Harvey. Oh. Hier is ze met Breathe Again. I need to breathe again. I need to breathe again. Oh. stronger. You know that I'm addicted to your smile. Your charming ways, contagious from a mile. I keep running back. show that I'm your only boo. i my heart away from Release my spirit before I'm in chains. Anytime you don't call me, it's like I'm choking, drowning so deep. But I got to set myself free. I need to breathe again. to breathe again. Oh, I need to breathe again. I need to breathe again. Nigeria komt Goldie Harvey. En ze is op het Afrikaanse continent eh, behoorlijk populair. Breathe Again, dat is wat je van haar hoorde. 31 jaar is ze oud geworden. En ze is eh, overleden aan de gevolgen van... Eh, onder andere een hersenbloeding. Zo dadelijk hoor je Dory Previn met een liedje dat je misschien ook kent van Jasperina de Jong.